Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De organisatie van het Formule 1-weekend in Zandvoort is tevreden over de tweede dag. Op de kwalificatie waren een kleine 70.000 mensen afgekomen. De drukte leidde gisteren tot verontwaardigde reacties op sociale media, onder meer uit de evenementensector. Om het publiek meer te spreiden waren vandaag extra maatregelen genomen. En volgens de organisatie bleven mensen meer op hun stoel zitten. Morgen bij de race worden opnieuw tienduizenden mensen verwacht. Max Verstappen start dan vanaf pole position. In Montenegro zijn demonstranten slaags geraakt met honderden agenten van de oproeppolitie. In de stad Setinje gooiden ze met stenen naar agenten en ze probeerden door hekken te breken. De betogers zijn het niet eens met de installatie van een nieuw hoofd van de Servisch-Orthodoxe Kerk. De inauguratie is morgen. Montenegro is sinds 2006 onafhankelijk van Servië... maar de Servisch-Orthodoxe Kerk is nog altijd de belangrijkste religieuze institutie. De bewoners van het appartementencomplex in Oudenbos... die donderdag werden geëvacueerd nadat er twee balkons waren ingestort... mogen terug naar huis. De balkons zijn gestut en de rest van het gebouw is veilig, blijkt uit een inspectie. De 45 bewoners mogen voorlopig niet op de balkons komen... en daarom zijn de deuren ernaartoe afgesloten. Donderdag kwamen twee balkons van het complex in Oudenbos naar beneden. Bewoners zeiden dat ze al meerdere keren aan de bel hadden getrokken over scheuren in het gebouw. Het is de Nederlandse volleybalsters niet gelukt om op het EK een bronzen medaille te pakken. In de troostfinale werd met 3-0 verloren van Turkije. In de groepsfase had Oranje ook al verloren van de Turken. Nederland had in de halve finale verloren van Italië.